Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De Zweedse politie heeft drie mensen toestemming gegeven om een bijbel en een Torahrol te verbranden. Dat gebeurt morgen om 1 uur s middags bij de Israëlische ambassade in Zweden... en is bedoeld als protest tegen de verbranding van een Koran. Dat gebeurde vorige maand in een moskee. Israël is er niet blij mee en heeft de Zweedse regering gevraagd om in te grijpen... maar die heeft nog niet gereageerd. Aanvoerder Tanic vertrekt per direct bij Ajax. De 34-jarige servier had nog een contract voor een jaar... maar op zijn verzoek stopt het contract nu al. Dat meldt Ajax zelf. Tadic zou vertrekken omdat hij niet blij is met de kwaliteit en het beleid van de club. De Turkse club Beziktas wordt veel genoemd als zijn volgende station. Ze zouden ook al een officieel voorstel bij hem hebben neergelegd. Tadic speelde dik 200 wedstrijden voor Ajax en maakte daarin meer dan 100 doelpunten. En we kregen vanmiddag een kijkje in het hoofd van Rutte. Na de allerlaatste ministerraad net voor de zomerstop was er een persconferentie. De demissionair premier vertelde iets meer over wat er in hem omging de dagen voordat hij bekend maakte te stoppen. Zondagochtend. Ik denk dat het, hoe laat was het? Nou, ergens in de ochtend, een uurtje of elf zal ik met vrienden koffie te drinken. Die overigens totaal niet over politiek ging. Ik geloof dat een van de twee niet eens wist dat het kabinet was gevallen. Ik had ineens zoiets van, ik ga stoppen. Nou, en toen heb ik eh, dat in gang gezet. Rutte gaat dan door totdat er een nieuw kabinet is. Een datum voor nieuwe verkiezingen is er ook al inmiddels. 22 november kunnen we naar de stembus. En na de regio Midden hebben nu ook de kinderen in de zuidelijke provincies zomervakantie. Ik heb er super veel zin in. Maar eh, ik vind school ook wel leuk. ik wou nog wel een beetje doorgaan. Ja. En volgende week weer terug dan? Nou, nee. Nou, niet alleen feest voor de kinderen, maar ook voor hun ouders een periode om even lekker bij te komen. Geen wekker meer morgens voorlopig. Op zich is het wel fijn om even niet aan school te hoeven staan. Dus gewoon even rust, even niks. En volgende week gaat de regio Noord met vakantie. Dan heb ik nog het weer voor je.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 Brace yourself for the anthem. Meticulous, skip the ramping. It's a new, it's a new day. Back on top like a toupee. Grinding and bobbing, we milling it. Aim with perfection, my sibling. Come and play with your mind then. Fire flux from the man then. Come and play with your mind then. Fire flux from the man then. Come and play with your mind then. Fire flux from the man Fire flux from the Fire flux from the then again. What I'm kissing, what I'm missing, won't you listen? Uh. Brown sugar, babe. Brown sugar, babe. Brown sugar, babe. I get high off your love, I don't know how to feel. Brown sugar, babe. Brown sugar, babe. Brown sugar, babe. I get high off your love, I don't know how to feel. sugar babe. I guess high off love, don't know how to behave. Brown sugar babe. I guess brown sugar babe. I guess brown sugar babe. I guess high off your love, I don't know how to behave. Brown sugar babe. I guess brown sugar babe. I guess brown sugar babe. I guess high off your love, I don't know how to behave. high off your love. I don't know how to get it. They got my skunk on my wrist. They got my skunk on my wrist. They got my skunk on my wrist. They got my skunk on my wrist. They got my skunk on my wrist. They got my skunk on my wrist. They got my skunk on my wrist. Bitch, I don't wanna be down. Brown, brown sugar. Come on, resurrection, resurrection, my intention, resurrection, my intention, resurrection, my intention. to know that you hear me, God. I need to know that there is a purpose for my life. Send me a sign. But truth be told, I'm tired of seeing signs telling me to keep going, telling me to have faith, telling me that I'm almost there, telling me that the blessing that you have in store for me is taking so long because it's greater than anything I could ever imagine. I have been ridiculed, ignored, abandoned, abused, used, and I'm tired of turning the other cheek and forgiving others when they don't deserve me to. Deserve me to. I need you. I need you. Send me a sign that I haven't wasted my time trying to align with your divine.